12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Mario D. en de stichting Ster Evenementen worden vervolgd vanwege het ongeluk met een Monster Truck vorig jaar september in Haaksbergen. Dat melden bronnen aan de NOS. Het OM melde, legde Mario D. en de stichting dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste. Tijdens de show met de Monster Truck reed Mario D. het publiek in. Er vielen drie doden. De gemeente Haaksbergen wordt niet vervolgd. Met name burgemeester Gerritsen kreeg veel kritiek vanwege het verlenen van de vergunning. Twee weken geleden stapte Gerritsen op omdat de gemeenteraad geen vertrouwen meer in hem had. Een explosie in een oliedepot bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft het leven gekost aan nog een onbekend aantal brandweerlieden. De autoriteiten vrezen dat er zeker zes doden zijn. De brandweer was al uren bezig met het blussen van een brand toen het depot ontplofte. Volgens een lokale tv-zender waren er op dat moment van de explosie 180 brandweermensen op het terrein en kunnen de ambulances het aantal gewonden nauwelijks aan. Depot ligt zo'n 30 kilometer buiten Kiev. Zeker negen grote opslagtanks, waar vooral benzine in zit, staan in brand. Het Europees Parlement, vakbonden en transportorganisaties hebben een tienpuntenplan opgesteld voor het probleem met migranten in Frankrijk. Een belangrijk onderdeel is de betere controle van vrachtwagens waarin migranten zich in Calais op weg naar Groot-Brittannië verstoppen. Chauffeurs moeten voortaan controles van een truck kunnen afdwingen. Boetes, als er migranten in een truck worden gevonden, moeten vervallen als er alles aan gedaan is om dat te voorkomen. verder moeten de toegangswegen naar Calais beter worden beveiligd en moeten tentenkampen met migranten verplaatst worden naar een locatie buiten de havenstad. Het weer. In het westen en de noordelijke helft van het land is het vaak bewolkt en het blijft zo goed als droog. In Brabant en Limburg schijnt de zon geregeld. Vanmiddag breekt de zon op meer plaatsen door en wordt het 14 tot 18 graden.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 En welkom bij weer twee uur ZFM luncht. nou Ik heb de kachel hier eventjes eh, de, de, verwarming aan moeten zetten. Dat was een beetje, ja, kippenvel dat ik binnenkwam. Nou ben ik wel luchtig gekleed, daar moet ik er ook bij zeggen. Mijn luisteraars, helpt het wel een beetje als ik de Spaanse Floyd erbij haal. Want eh, die zorgt wel voor een beetje warmte. Een beetje prikkelende warmte, moet ik zeggen. Spaanse vlooi heeft mij helemaal warm gemaakt, luisteraars. Want eh, ik zei het net al, ja, ik kwam hier de studio binnen... en het was gewoon een beetje, een beetje killig. Nou, eh, gelukkig wachtte er iemand op mij, en dat zong ze ook. Anita Meijer, die zat in de keuken, die zegt van wacht op mij. Nou, eh. die houdt me misschien wel een beetje warm. hoop het maar voor haar. <laughs> voor mij natuurlijk, ja. Ik zit hier rechtop in bed en ik denk aan jou. Vier uur in de ochtend. hier ver in een ander land, ver over zee. Zo kennen we de Engelse tekst en dit was er niet aan mij. Met de eh, ja, haak-Nederlandse versie van het nummer, zal ik maar zeggen. Nou, luisteraars, eh, de verwarming die staat hier te knorren en eh, I feel fine. Helemaal goed. Baby's good to me, you know she's happy as can be.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 Then Sue came along love me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where love's a small world, a part time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me. And the girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Ja, wat nou zo leuk is, luisteraars. Er wordt helemaal eh, in Canada meegeluisterd eh, naar ZFM's antwoord. Leuk. Joke Westerbergen die vraagt een plaat aan voor de Dixie Cups. Joke is asking eh, for a record of the Dixie Cups.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 Aiko, aiko, ande. Shagamuffin oh anande. Shagamuffin ande. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, henna, henna, henna. Aiko, aiko, one day. Schlagermorphine, oh I'm not I See that guy all dressed in green? He's not a man, he's a loving machine. Schlagermorphine, I Talking about him now, him now, him now, him now. Ico, Ico, one I'm not talking about hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ande. Sagamofino, anane. Sagamofinane. Sagamofinane. De Dixie Cup, special voor Joker Westerwerk in Canada. Leuk. Joke, leuk dat je meeluistert. Uh, eh, nice, Joke, that you are listening uh, to the program of ZFM Zandvoort with Charles Pigeon because my name is Duif, and Duif means pigeon in English. So I can fly. Uh, <laughs> I fly every day uh, to the studio of uh, Radio Zandvoort. And uh, when the weather is bad, I fly with an umbrella. And uh, when the weather is good, I fly also with an umbrella because of the sun. <laughs> that it's a, a, a parasol. In, I don't know if it's English, uh, the English word of, of that Dutch word parasol is right, but uh, it's, it's an umbrella uh, uh, which protects you from the sun. A lot of nice songs, uh, the Dixie Cups. Uh, perhaps I'll, uh, I'll, turn on another in a couple of minutes. or in the next hour after one o'clock. What, what is the time in Canada? Can you put it on, on Facebook for me? The, the right time in Canada now. I got no idea which time of what time it is over there. Wel, uh, luisteraars, u hoort dat ik moet nog een, eh, een aardig bekje over de grens ook praten. <laughs> nou ja, goed, maakt allemaal niks uit. Is allemaal gezellig. En leuk dat er mensen zo ver weg eh, allemaal gezellig meeluisteren. We gaan een plaatje draaien voor de, voor de Duitse gasten die in Zandvoort rondlopen. dat zijn die Brothers. Waar nur die Liebe zählt. in der Sommernacht, wenn der Mond erwacht, fühle ich deine Liebe. Diese Nacht wird heiß, weil ich endlich weiß, du machst mich so glücklich. Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nie zu viel. Weil nur die Liebe sehen. Liebe allein, sollst du heute bei mir sein, du ganz allein. Raum und Zeit vergehen, es gibt viel zu sehen und ich fühle mich glücklich. Ich halte deine Hand Fühl den weichen Sand, spür die Macht der Liebe. Du bist ganz genau das, was ich will. Und von dir bekomme ich nie zu viel. Weil nur die Liebe zählt. Liebe. say Olsen Brothers, Liba Alijn. Hij was in Nederland, of hij is misschien nog in Nederland. Want ik geloof dat hij meerdere concerten hier geeft. Heb ik het natuurlijk over Paul McCartney. In het Ziggo Dome, Marcy. When you were young and your heart. En vanmiddag is hij bij ZFM Zandvoort, speciaal te gast. You used to say, let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changes. which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Paul McCartney eh, in Nederland. En eh, ik zag gisteren foto's op Facebook van een bomvol Ziggo waar hij, eh, waar hij optreedt. of was het aan de Heineken Musical? Nou, maakt ook niet uit. Het was in ieder geval in Amsterdam in de buurt van de Arena. Daar vindt het allemaal plaats. En ik geloof nog meerdere concerten van deze week. Dus ja, ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Ik denk het niet. Het zal wel eh, heel rap uitverkocht zijn geweest geworden gedaan. Want hij gaf minder, meerdere concerten. is meestal eh, eh, het geval als een, één concert zo snel uitverkocht is... dat er zoveel vraag is en een, een, extra concert wel zeer de moeite waard is. We gaan, luisteren uit want het is half één... eerst eventjes naar het, het nieuwsbulletin van deze dag. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vandaag 9 juni vergadert de Zandvoortse Commissie Bestuur en Middelen als weder de Commissie Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gebeurt vanaf 8 uur en de volgende agendapunten komen aan de orde. Accountantscontrole tot 2018, de voorjaarsnota 2015, aanpassing van de indeling van de programmabegroting, scenario-discussie ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem en de jaarrekening primair onderwijs. De termijn zienswijze windmolenparken luisteraars is verlengd. De termijn voor het indienen van zienswijzen tegen de geplande windmolenparken voor de kust is verlengd tot en met donderdag aanstaande, donderdag 11 juni. Een zienswijze is een soort inspraakreactie. De afgelopen week kampte het ministerie met een technische storing bij de inname van digitale zienswijzen. Dat is inmiddels verholpen waardoor de indieningstermijn, ik zei het net al, is verlengd tot donderdag 11 juli aanstaande. Via de website van de actiegroep Verzet Windmolens kunnen zienswijzen worden ingediend. Daar staan ook diverse voorbeelden. Petities indienen voor het aanwijzen van een plek waar de turbines uit het zicht komen te staan. ver, kan nog steeds, eveneens via de website van Verzet Windmolens. Ik noem even het adres van de website www petities24.com schuine of oftewel slash, verzet windmolens. De provincie Noord-Holland werkt vanaf gisteren, maandag 8 juni, in Stampoort Noord aan de westelijke randweg, de N208. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de realisatie van een nieuwe busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer, afgekort HOV, in de gemeente Velzen. Werkzaamheden bestaan uit het graven van nieuwe watergangen, het rooien van bomen en het afsluiten en verwijderen van het fietspad aan de Vlielandweg. Het fietspad aan de Vlielandweg langs de N208 is vanaf maandag 8 juni gestremd. Fietsers worden ter plekke omgeleid via de rotonde. De verbinding tussen de rotonde en de fietstunnel aan de Slaperdijk richting Velsenbroek die blijft gehandhaafd. Het bestaande fietspad wordt verwijderd en zal plaatsmaken voor een nieuwe. Een nieuw aantallig fietspad zal naar verwachting eind 2015 gereed zijn. Voor vragen over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met aannemer Heijmanswegen BV via telefoonnummer 073 543 5353. Ik herhaal 073 543 53. Of via het mailadres hovvelzen.heimans.nl Nou, en Heimans, dat spelt u Hendrik Eduard Lange puntjes M-A en S. De nieuwe situatie aan de Slaperdijk is te vinden op deze website. De komende tijd wordt er gewerkt aan een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen IJmuiden en Haarlem, afgekort HOV Velzen. Met de nieuwe busbaan verbetert de bereikbaarheid van onder andere Rijmuiden, Velzen en ook Driehuis. Het project hov Velzen is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Velzen. Zandvoort is als beroemdste badplaats van de Nederlandse kust altijd te porren voor een knotsgek evenement. Zo staat het wereldrecord haringhappen op de agenda. Zeven Zandvoortse visventers doen dan gezamenlijk een gooi naar het wereldrecord synchroon haringhappen. Immers, de badplaats heeft er niets voor niets drie haringen in het wapen. Het huidige record staat met 940 happers op naam van het Friese dorp de Wester 1. De initiatiefnemers in Zandvoort hopen dat 1500 mensen tegelijk in een haring willen bijten. Deelname is gratis. Haringhandel Hoek uit Katwijk levert de visjes. Die worden uitgedeeld door de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf. De poging is onderdeel van het Zandvoortse Pop-Up Weekend. Pop-Up staat voor stel faciliteren van tijdelijke evenementen, activiteiten en winkels. Ondernemers en inwoners konden hiertoe ideeën aandragen. Drie projecten met de meeste stemmers wonnen een geldbedrag van 1000 tot 3000 euro om het idee te verwezenlijken tijdens het pop-up weekend dat gaat plaatsvinden van 19 tot en met 21 juni 2015. De initiatiefnemers zijn Arland Berg van Bergvis, Patrick Berg, de Zeemeermin, Vis en Snacks, Boudewijn van den Burg, Boudewijn Vis Service, John van Dam van Damvis, Mark van Drommel, Vis van Vloor, Arie Guit, Guitvisspecialiteiten en Jaap Kroon, natuurlijk van Kroonvis. De recordpoging vindt onder het toezicht van de notaris plaats in het centrum van Zandvoort. Vrijdag 19 juni, aanvang 6 uur s avonds. Deelname, ik zei het al, is gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. Komt alle mensen. kiosken deze zomer op de boulevard de Fouvage. Deze zomer staan van vrijdag 3 juli tot en met zondag 2 augustus vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwenspelles en het Badhuisplein. In deze zogenaamde pop-up winkeltjes kunnen Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten verkopen. Denk hierbij aan toeristische informatie en promotie, beachwear, strandbenodigdheden, kunst van plaatselijke kunstenaars en biologische streekproducten. Het initiatief wordt positief door ondernemend Zandvoort ontvangen. Inmiddels zijn er al 20 aanmeldingen binnen. Het college heeft onlangs besloten om de kiosken voor een proefperiode van een maand toe te staan. Deze kiosken worden weer terug naar het strand geplaatst en eromheen zal een klein duingebiedje worden gecreëerd. Wethouder Gerard Kuipers, met onder andere toerisme en economische zaken in zijn portefeuille, is groot voorstander van de kiosken en meldt deze kiosken bieden kansen voor toeristisch Zandvoort. Het verblijfsgebied wordt aantrekkelijker. De bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw en de lokale economie wordt gestimuleerd. Mocht de proefperiode bevallen, dan krijgt het experiment waarschijnlijk een meer blijvend karakter. Ondernemers konden zich aanmelden tot afgelopen vrijdag 5 juni. Wie interesse heeft, vragen heeft, kan altijd contact opnemen met Hille Jansen de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Zandvoort. En zij is bereikbaar via h.jansen.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 134 276 71. Later zal in samenwerking met ondernemersbelangen Zandvoort worden gekozen voor een vijftal aanmeldingen. bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vanochtend waren er in het midden en noorden van ons land nog veel wolkenvelden en daar zouden lokaal ook een spatje regen uit gaan vallen. In de loop van deze middag ontstaan er steeds meer gaten in de bewolking waardoor de zon tevoorschijn komt. Er staat een matige, wat vrij krachtige noordoostenwind en daarbij wil de temperatuur niet verder stijgen dan een graad of 14 aan zee tot 18 graden in het zuidoosten van ons land. En in de windluisteraars voelt het overigens nog wat frisser aan. Vanavond lossen de stapelwolken voor het deel op en schijnt nog een tijdje de zon. Alleen de noordelijke provincies blijven last houden van enkele wolkenvelden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden en plaatselijk kan ook een beetje mist ontstaan. Morgen zijn er zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. De wind komt nog steeds uit de noordoosthoek en het wordt 17 graden op de Wadden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten van ons land. Donderdag laat de zon de temperatuur flink stijgen. In de zuidoostelijke helft van de zomerse waarde van 25 graden. Tot in het noordwesten, daar kan het 20 tot 24 graden worden. In de avond zou er in het zuidwesten een bui kunnen ontstaan. Maar deze kan ook makkelijk uitblijven. Vrijdag staat ons nog een warme dag te wachten. Met 23 graden in het noordwesten, 25 tot 26 graden in de Randstad en 28 graden in het zuidoosten. Naast de zon zijn er ook velden met hoge bewolking. Kans op eh, regen- en onweersbuien neemt toe en zodra er neerslag valt, doet de temperatuur een redelijke stap omlaag. In het weekend wordt het waarschijnlijk koeler, maar dat is allemaal nog een beetje onduidelijk. En daarbij is ook kans op wat neerslag zo wordt verwacht. Tot zover het weer bij ZFM Zandvoort. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag gepresenteerd door Charles Duif. Ja mensen, en Susie Davis is jarig. Susie has her birthday. Nou, van harte gefeliciteerd. En van jou natuurlijk speciaal. Nou, regenboog. Met het eind van, een, eh, van de regenboog natuurlijk een pot goud. pot of gold, the end of the rainbow. Special voor Suzie. drops like a lemon drops high above the chimney top. That's where. voor Susie Davis, want die is jarig vandaag. Susie, van harte gefeliciteerd hier vanuit Zandvoort natuurlijk. En eh, mijn zoon Sven, eh, die treedt ook op onder de naam Davis. Dat is ook toevallig. Sven Davis. En dat doet hij met allerlei repertoire. Maar hij zingt ook eh, Michael Bublé stukken. Nou, nog speciaal voor Susie als toegift aan... Frans Duif Sven Davis, zoals hij eh, onder zijn artiestennaam optreedt.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 But I have no doubt, even though it's hard to see. I've got this faith in us, and I believe in you and me. lucky ones. Ja, luisteraars, eh, gewoon eh, lekker luisteren naar Zien van Zandvoort. Want eh, elke dag tussen 12 en 2, u weet het, live uitzending Zandvoort Lunch. En dan, nou, dan weet je gewoon, luisteraars, dan weet je gewoon helemaal zeker... Nou, wat weet je dan zeker? Dit weet je dan zeker. Ja, zo is het toch? Dan weet je helemaal dat je thuis bent. We gaan een eh, mooi oudje draaien van de Bee Gees. Don't forget to remember me. Beatles, Sally, nogmaals Paul McCartney, natuurlijk de Beatles. Ja, luisteraars, eh, eh, of je nou in het oosten woont, of in het zuiden woont, eh, of in het noorden woont. Het is toch zo, als je met Westlife te maken krijgt, dan hoor je onder andere dit. Eh, het kan Zandvoort goed gebruiken, seizoenen in de zon. Vooral de, de, de strandtent-exploitanten, eh, eh, zeg maar. Ja. We've known each other since we were nine or ten Together we've climbed hills and trees Learned of love ah, Moet ik eigenlijk met een net woord zeggen strandpaviljoen-exploitanten natuurlijk.